12 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Telefoonnummers van ZZP'ers zijn binnenkort niet langer zichtbaar... via de site van de Kamer van Koophandel. 80% van de ondernemers zegt dat ze worden gebeld... met ongevraagde reclameaanbiedingen. En bijna de helft vindt dat erg vervelend. De nummers verdwijnen op korte termijn, belooft de KVK. In Catalonië is een man aangehouden die een aanslag wilde plegen... op de Spaanse premier Sanchez. Volgens Spaanse media was de man boos omdat de regering oud-dictator Franco op een andere plek wil begraven. In het huis van de verdachte lagen 16 vuurwapens. Zijn plannen kwamen aan het licht toen hij om advies vroeg in een WhatsApp-groep. De verdachte van 63 vroeg de groepsleden of ze konden opzoeken hoe de agenda van Sanchez eruit zag, omdat hij zelf niet goed genoeg kan omgaan met internet. Een van de leden van die WhatsApp-groep stapte toen naar de Spaanse politie. De leefbaarheid in de armste wijken van het land gaat achteruit, zeggen de woningcorporaties. In wijken met veel sociale huurwoningen is meer overlast en meer agressie. Onder meer doordat die woningen vaak naar mensen met verslavingen of financiële problemen gaan. De tegenstellingen tussen arme en welvarende wijken worden groter, zeggen de corporaties. Tussen Utrecht en Schiphol gaan al volgend jaar langere treinen rijden in plaats van over drie jaar. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft gezegd dat de noodzakelijke verbouwing van station Nijmegen wordt vervroegd. En dan kunnen op het hele traject treinen rijden met 12 wagons in plaats van 10. Dat is vooral voor reizigers van belang die tussen Utrecht en Schiphol met de trein moeten. En op een luchthaven in Colombia heeft de politie meer dan 200 giftige kikkers gevonden. Ze zaten in plastic doosjes en waren verstopt in tas met kleding. De kikkers zijn door smokkelaars uit de jungle gehaald. De smokkelaars wilden de dieren voor veel geld verkopen in het buitenland. Het weer volop zon, het blijft droog en het wordt 13 graden.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 Maar wat weet ik er nou van? Soms dacht ik stel dat was het wel. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you.